Drie uur. Jan van der Putten met het nos gaat het in Parijs. Ze zeggen dat ze het nee bij het Griekse referendum respecteren. Ze vinden dat de premier Tsipras nog deze week met gedetailleerde hervormingsvoorstellen moet komen. Zo niet, dan hoeft Griekenland niet op extra noodkredieten te rekenen, zeiden Merkel en Hollande. In Ecuador hebben zo'n 800.000 mensen een openluchtmis met de paus bijgewoond. Paus Franciscus reed in zijn pausmobiel door de havenstad Guayaquil. Hij droeg de mis op in een groot park. De paus, zelf een Zuid-Amerikaan, kwam zondag in Ecuador aan. Hij gaat later ook naar Bolivia en Paraguay. Het is de tweede keer sinds zijn aantreden dat de paus Zuid-Amerika bezoekt. Staatssecretaris Mansveld werkt aan een nieuwe waarschuwing voor smog. Ze wil dat mensen met aandoeningen aan hun luchtwegen beter worden gewaarschuwd voor luchtvervuiling. Mansveld vindt dat er eerder moet worden gewaarschuwd voor fijnstof. Wat haar betreft gaat het alarmniveau voor fijnstof omlaag van 200 microgram per kubieke meter lucht naar 70. In België is dat al langer de norm. Verder werkt het RIVM aan een nieuwe smog-app. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. Uit onderzoek blijkt dat banken een deel van hun beloftes zijn nagekomen. Zo stopte Egon met twee mijnbouwbedrijven. Die weigerden de mensenrechten beter na te leven. Maar volgens Eerlijke Bankwijzer zijn er nog altijd banken... die bijvoorbeeld investeren in de wapenindustrie. Banken moeten opener zijn over hun investeringen, zegt de bankwijzer. Het weer nog, vannacht bijna overal droog.